Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Het treinverkeer rond Amsterdam Centraal heeft korte tijd stilgelegen vanwege activisten op het spoor. 17 demonstranten van Extinction Rebellion waren de rails opgelopen. Ze hadden eerder geëist dat Nederland voor drie uur vanmiddag een volledige economische boycott tegen Israël in zou stellen. Dat gebeurde niet. De politie heeft de activisten van het spoor gehaald en daarna hervatte NS de dienstregeling. Vier mannen hebben tot twee maanden celstraf gekregen... omdat ze betrokken waren bij rellen in Doetinchem. Eind vorige maand brachten ze vuurwerkbommen tot ontploffing... bij een protest tegen de komst van een AZC. De rellen ontstonden nadat de gemeenteraad had ingestemd... met de opvang van zo'n 100 asielzoekers. Agenten grepen in toen vuurwerk en stenen naar de mobiele eenheid werden gegooid. Zeven mensen werden opgepakt. Een van de mannen die ervan verdacht wordt dat ze een zware paal op een Feyenoord-medewerker in de Kuip hebben gegooid, heeft zich gemeld bij de politie. Het gaat om een man van 21 uit Alfa aan de Rijn. Samen met twee anderen zou hij tijdens een wedstrijd in de Kuip tegen Fenerbahce afgelopen zomer een paal met een stuk beton eraan over een hek hebben gegooid. Die paal kwam terecht op het hoofd van een medewerker van Feyenoord, die er onder meer een zware hersenschudding aan overhield. Gisteravond waren beelden van de drie verdachten te zien in opsporing verzocht. Naar de twee andere verdachten wordt nog gezocht. De voetbalsters van FC Twente hebben voor een kleine stunt gezorgd... in de eerste groepswedstrijd van de Champions League. Tegen topclub Chelsea werd in Enschede met 1-1 gelijk gespeeld. Twente kwam na ruim een uur spelen op voorsprong... maar 10 minuten later maakte Chelsea gelijk. Het weer, Vanavond en vannacht is het bewolkt met soms wat motregen. De temperatuur daalt naar 8 tot 12 graden. Morgen is het bewolkt, maar af en toe breekt de zon ook door bij 15 of 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Twee files nog in Noord-Holland. Om te beginnen de A7, Zaanstad richting Hoorn. Tussen Zaandam en Weidewormen staat 4 kilometer file met een kleine 10 minuten vertraging. Is daar een ongeluk gebeurd? De linker rijstrook is dicht... En de N235 Amsterdam richting Purmerend tussen Het Schouw en Ilpendam 4 eh, kilometer met een kwartier vertraging. Flitsmeister meldt de snelheidscontrole op de A2 Eindhoven richting Maastricht bij hectometerpaal 203,9. Dan de A12 Utrecht-Den Haag bij 13,5.